3 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Voor de tweede dag op rij wordt er gedemonstreerd in New York. Duizenden mensen lopen door de straten van Manhattan en dragen protestborden... en scanderen leuzen als racisme dood. De politie is massaal aanwezig. Ook in Boston, Chicago en Washington D.C. zijn mensen de straat op gegaan. De demonstranten zijn boos over een jurybesluit van afgelopen woensdag. Een onderzoeksjury oordeelde dat een blanke politieman niet hoeft te worden vervolgd voor de dood van een zwarte man. Die beslissing leidde gisteren ook al tot demonstraties. De vogelgriep heeft de sector en de overheid tot nu toe tussen de 32 en 39 miljoen euro gekost, blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit in Wageningen. In het bedrag zijn ook de kosten van de ruimingen, exportschade en het vervoersverbod meegenomen. De schade is tot nu toe een flink stuk lager dan na de uitbraak in 2003. Toen ging het om zo'n 300 miljoen euro. Het vermogen van woningcorporaties is vorig jaar met 12,8 miljard euro gestegen tot ruim 45 miljard, meldt de toezichthouder van de corporaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting. De groei van het vermogen komt vooral door hogere huren. De Woonbond noemt het wrang dat corporaties de huren hebben verhoogd, terwijl nu blijkt dat ze er zelf warmpjes bij zitten, zo schrijft de bond op de eigen website. De meerderheid van moslims en streng gelovige protestanten in Nederland is tegen homoseksualiteit. Daarbij gaat het om 58% van de orthodox protestanten en 53% van de moslims, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een kwart van de moslims is voorstander van het huwelijk tussen homo's. Bij orthodox protestanten is dat 44%. Volgens het SCP-rapport hebben de meeste Rooms-Katholieken en mensen die niet gelovig zijn geen probleem met homoseksualiteit. Het weer. De komende uren vriest het licht. Het blijft droog tot in de ochtend. Smiddags neemt in het westen de kans op lichte regen toe.